Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De McDonald's-schutter wordt verdacht van moord. Woensdag werden rond etenstijd twee mannen doodgeschoten in een Mac in Zwolle. Veel kinderen zagen dat gebeuren. Volgens slachtofferhulp kunnen die daardoor misschien slecht slapen of erg stil zijn, zeggen ze tegen Hart van Nederland. En dat zijn eigenlijk allemaal normale reacties op een abnormale gebeurtenis. En wij geven dan ook altijd dat advies aan ouders. Hè. Laat dat gebeuren en weet dat dit ook erbij hoort. Dat we dit heel vaak horen van mensen die, eh, die, eh, die dit meemaken. En, en dat dat ook in de veruit de meeste gevallen zullen die klachten weer verdwijnen. En dat is vaak voor mensen al een hele geruststelling. Een paar uur na de schietpartij meldde een man van 32 zichzelf bij de politie. Het OM denkt dat hij de schutter is. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn onderweg naar de Oekraïnse stad Mariupol. Ze willen helpen met het evacueren van mensen uit die stad. Rusland en Oekraïne willen mensen veilig weg laten gaan... maar het is de vraag of militairen daar dat ook weten. 54 bussen en een rij aan auto's moeten Mariupol uit. De stad wordt al weken omsingeld. Mensen hebben geen eten, drinken en verwarming. Een medewerker van de gevangenis in Sittard in Limburg is ontslagen vanwege smokkel. In een jaar tijd zijn daar 75 keer drugs en 29 keer telefoons naar binnen meegenomen. Veel meer dan bij andere gevangenissen in Limburg. De man was al een paar maanden geschorst. Op veel plekken was het vanochtend een groot winterwonderland. Maar in Volendam was er iets heel anders aan de hand. Daar hadden ze flinke wateroverlast. Op sommige plekken stond het water wel 40 centimeter hoog, zei de veiligheidsregio vanochtend tegen NH Nieuws. Door eh, een heftige wind in combinatie met noordoostenwindrichting slaat de water over de dijk heen. En eh, dat water dat loopt dan door. En op het moment is dat één woning ingelopen en de brandweer is daarmee bezig om de kelder eh, leeg te pompen. Ook iets verderop in Monnikendam waren overstromingen. Een recreatiegebied in de buurt is onbereikbaar. En op campings in Edam kregen gasten natte voeten en stonden verschillende wegen vol water het weer nog. Het is op de meeste plekken droog. Vanmiddag breekt de zon door, vooral in het noorden. Het is een graad of 4. Het weekend meestal droog, af en toe zon. Het wordt dan ietsje warmer, een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er rijden door een reparatie aan de spoor geen treinen tussen Zaandam en Alkmaar.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 Morgen is het weekend. Weekend, weekend. just sitting now Nick Cave en de Bad Seeds, Bring It On. Mag ik zeggen dat ik het een uiterst eh, kwalitatief, uiterst teleurstellend nummer vond? Nou, ja. Ja? Australian. Ja, zou best. Eh, ik had voor de, de, het nieuws gezegd dat er een schietpartij was in Hoofddorp... en daar was één gewonde bij. Ondanks uh, herhaalde pogingen om de man het leven te redden... is dit echter niet gelukt. Dus het is een schietpartij met dodelijke afloop helaas. In, um, in Tsjernobyl, daar zijn die Russen natuurlijk ook geweest. En die zijn eh, blootgesteld volgens de Oekraïense uh, staatsbedrijf... aan aanzienlijke doses eh, radioactiviteit. Wat <laughs> hebben die gasten daar gedaan? Die hebben daar loopgraven gegraven. Ah. En uh, nou ja, 1986 <laughs> is natuurlijk die, eh, die kerncentrale ontploft. Met de hele buurt heeft daarvan meegenoten. Ja, dat weet ik. En eh, ja, het is leuk dat je loopgraven eh, Graaf. graaft. Maar om dat nou daar te gaan doen... Dus, maar er is wel een reactie geweest van, van, van iemand die zegt... zeer onwaarschijnlijk dat ze merkbare stralingsziekte hebben opgelopen. Dat krijg je van hoge dosisstraling. Uh, van producten met zeer korte eh, halfwaardingstijd... Zal, het, zal na het ongeluk eh, aanwezig geweest zijn... maar eerder psychosomatisch zijn. Wat niet wegneemt dat daar in de bomen gaan vroeten... een buitengewoon slecht idee is. Maar de gevolgen van extra straling die je daar oploopt... levert een risico op. Geen acute stralingsziekte. nee, maar het is ah, gewoon maar het bouwt zich wel op. Bouwt zich wel op, ja. En die man heeft natuurlijk nooit in de grond gegraven daar. Die zegt dat wel allemaal. Maar hebben ze een kijkerteller bij zich gehad? Van, eh, Ja. Ik denk... Eh, ze zijn gewoon heel... Ja, het is een beetje een, hele domme, domme, Russische... domme Russische actie. Want ze weten dat, eh, dat dat ding... Dit is trouwens wel de grootste kernramp ooit. Het is groter dan die Fukushima. Oké. Van Japan. Ja, dat hele dak vloog eraf. Hè, ja, het was, het was, echt een ontploffing. Ja, ja, Ik weet nog wel dat we geen spinazie meer mochten eten en geen sla en niks van het land af mochten eten. Ik zie die Oekraïners al, van, eh, die Russen zitten daarin. Dat dit is gewoon blijven schieten dat ze er niet uit kunnen. <laughs> net, zo lang, net, zo lang tot ze glowing in the dark zijn. <laughs> Oké, ja.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 Ja. Eh, Pim, die zit lekker in uh, eh, Lanserot. Pim in Lanserot? Waar haalt hij de lef vandaan? Ja, ik, volgens mij, ik wil geen complottheorieën erop nahouden... maar volgens mij wist hij dat het ging sneeuwen... en is hij gewoon snel weggegaan. Ja, maar heeft hij wel gemist dat ik jou met eh, sneeuwballen heb bekogeld? Ja, dat wil je dat nooit meer doen. Nou, je deed ons wel terug. Ja, tuurlijk. Ja, wat is dat nou? Dat is geen feminisme. Dat, is... dat, dat moet toch? <laughs> Eh, Poetin die wil trouwens dat eh, vanaf vandaag eh, de gas in roebels betaald gaat worden. Oh ja. Maar en, en, en, dan als het... Russisch president Vladimir Poetin houdt vast aan de eis onvriendelijke landen... dat vallen wij onder en de rest van Europa vanaf vrijdag in roebels moet betalen voor de gas dat ze uit Rusland halen. In een net ondertekend decreet staat volgens hem dat alle contracten met landen die dat niet doen, zullen worden beëindigd. Als dat gebeurt, wordt in ons land de gasnoodplan geactiveerd, zegt de woordvoerder van het kabinet. Wat is dat dan, een gasnoodplan? Wat dacht je van Groningen? Wordt Groningen wordt gewoon... Eh, nee, die moet eerst aan Duitsland leveren. Die zijn ze al leeg. Ja, nou nee hoor. Er zit heel veel nog in, Groningen in de grond. Maar weet je, dat, dat, dat vloeibare gas hè, van Amerika, dat komt in Spanje aan. Die hebben daar een heel netwerk voor neergelegd. En daar kon Frankrijk aan meedoen. Frankrijk heeft dat eh, netwerk nooit aangelegd. Nee, ze zagen niks in, Ze zagen er niks in. Nee. Ze wouden Spanje niet helpen en dat soort dingen meer. dat netwerk betekent gewoon pijpen leggen wat vijf jaar lang duurt. Hè? Want dan moet je wat gaatjes graven en zo. Je kent ja. het wel. Dat doen ze in ook de hele dag. Eh, <laughs> allemaal kabeltjes, eh, elektriciteitskabeltjes leggen volgens mij. Terwijl ze, moeten gewoon uh, glasvezel leggen. neerleggen. een laps van Maar goed, Gazprom van, van, van het Russische de Russische gaslevering aan eh, Europa gaat vrijdag gewoon door. Het Russische staatsbedrijf Gazprom liet vrijdagochtend weten... dat de export via pijpleidingen in Oekraïne eh, in lijn blijft met de verzoeken van de Europese partijen. Dus die blijven gewoon... Eh. Maar ze hebben toch een contract met, met, met Poetin? Maar ja, dat heeft hij misschien helemaal geen... Poetin heeft dat gewoon omgezet dat ze in roebels betaald moeten worden. En dan moeten de, de, de sancties moeten dan omgezet worden, hè? Dus dan heeft hij gewoon weer, ehm, dan kan hij weer bij zijn banken. Maar dat noodplan, ja, ik weet of ze, ja, oké, ja. Ja, nou. ja ik, weet niet wat het noodplan is. Kunnen ze methaangas af, eh, afhalen bij al die varkens en zo? Ik ga kijken wat... Nou, kan je toch ook in de fik steken? Eh, dan ga je alles kan je in de fik steken. Zeker jij. Blues van... Wat, oh, nou, oké, okay, Dynasty Mode, Blues van Mama. They're spreading dirty rumors all around the neighborhood. They say you mean an evil and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. Tell me what you gonna do now. They say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now uh, hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama, what you gonna do? Hey, yeah. Tell me what you gonna do. They say you left a fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Hey, Lottie, Mama, what you gonna do now? Get your nerves together, baby, and set the record straight, set it straight let the whole round world know it wasn't you that caused this bit of fate. All these years you loved him, and he knows it's true. Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, guy. what you gonna do now? Het dat eh, noodplan heb ik hier. Van het kabinet. Oh dat zei ik toch net? Dat een, eh, het kabinet heeft een noodscenario klaarleggen... voor als er een acuut tekort ontstaat aan aardgas. Bijvoorbeeld als Rusland zou besluiten... de gaskraan naar Europa dicht te draaien. Het afschalen van industrieel gebruik van gas is een eerste optie. er stil dicht. Tada, tada, <laughs> maar ik, ik, ik, kom niet helemaal uit, dus ik heb jou best wel nodig. Maar als dat niet genoeg is, kunnen ook regio's tijdelijk worden afgesloten van gas. Het kan eh, dan gaan om gemeente, provincie of een landsdeel. Zo geeft minister Jette van Klimaat en Energie oh, tegenover. Dus, hoe moet ik dat zien? Van, eh, oh, het is nu warm in Zuid-Limburg... dus Zuid-Limburg wordt even afgesloten van gas. En dan... Eh, Oh, het is koud op de, de, eh, de Waddeneilanden, dus die krijgen dan wel gas. Hoe, hoe sluit je... Waar ja, baseer je, dat op? Op de, Wadden, op de Wadden. Ik had dus een kerver op de Wadden. hadden gewoon een gastankje. Ja, maar niet niks iedereen dus. heeft dat op, eh, op, de, op eh, Ameland. Nou, met al die caravans wel. Dus die kan je gewoon afsluiten. is gewoon, eh, ja, alleen de, de plaatselijke alleen dus de die toeristen dus gaan allemaal hebben dan dus dan. Die gaan dan allemaal de kermis toch leeg. Het staat toch leeg nu. dus, eh. ja, oké, dan gaan wij dat ook doen. Of we kunnen Oekraïners opvangen, die kunnen goed tegen de kuil. Ja, en dan gaan we daar tegenaan liggen. Tegen de Oekraïners ah, aan. Oké, nou ja, al die mannen... Dat, heb je even gezien die reclame? Dat al die mannen op die, op die ladder staan... dan komen Oekraïense vrouwen binnen. Nee? Die oh, dat was <laughs> de Facebook. <laughs> nee, ja, ja, ja, we moeten gewoon eh, minder gas gebruiken, maar. En dan, volgens mij, als ze die industrieën afsluiten... Die gebruiken gewoon 40 Nee, nee, nee, 29 procent. Even nou, kijken. dat is veel, dat is veel. Nederland gebruikt jaarlijks 40 miljard kuub waarbij de industrie in 2019 goed was voor 33 procent van het gebruik... De energiesector nam 29% voor zijn rekening. Nou, dus als, Huishoudens ook 29%. En landbouw en visserij namen 9% van het geld. Dus als je die 33% af van, het, van de industrie... dan heeft niemand de last. Alleen de industrie staat stil. Ja. Dat is 33 en dat is 29. Nou, ja. hebben we 4% over. Kan de visserij ook nog doorgaan. Hebben we toch nog uh, en zo. Ja, maar ja, goed, visserij, volgens mij waren die al ontzettend zat... dat de benzine en de brandstoffen zo duur waren. Ja, maar ze hebben het over gas nu, toch? Ja, dit gaat over gas. Dus, en eh, als het goed is, is de benzine vandaag goedkoper geworden. Ja, en dan komen de Duitsers tegen. hier komen tanken? hier tanken. Eindelijk eens een keer. Moet je nagaan. Dus. Maar goed, op die manier... Eh, en ik zag oh, nog een, een, leuk berichtje. En dat is dat uh, Oekraïense helikopters hebben een uh, oliedepot in Rusland gebombardeerd. Over de grens heen? Ja. Oekraïnse eh, helikopters zouden vandaag een gewaagde aanval in Rusland hebben uitgevoerd. Op beelden is te zien dat een oliedepot in Belgorod, Belgorod. Belgorod wordt getroffen door een raket. Oekra wat zien, zien? Ah, oké, beneden zit een... Ja, zometeen krijg je het filmpje ah, te zien. Oekraïense gevechtshelikopters is het gelukt de Russische luchtverdediging te omzeilen... <laughs> voor een spectaculaire aanval. De gouverneur van de regio... Nou ja, ja, heeft de aanval bevestigd en gezegd dat er een Oekraïense aanval was. Hij meldt dat twee Oekraïense helikopters voor de aanval vlak boven de grond vlogen... Moeilijk is te zeggen of het klopt, omdat Oekraïne en Rusland eh, met de MI-24 hetzelfde type helikopter gebruiken. Maar misschien met dezelfde kleurtjes erop en zo. Dan gaan we... Na, na, Jij bommen, wij, jullie ook bommen. Ja. ja, nou, nou, gaan we wel, eh, kijk, mooi brandje hoor. Zelfs Nina Simone zei het al. Don't let me be misunderstood. <laughs> Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are I'm so problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, cause I love you. try so hard, so please don't let me be misunderstood. Paula wants a cracker. Think I should get off the first. Think she wants some water. wel meer weerspitsen van 400 kilometer. Het zijn een lange tijd niet meer gewend. Al dus uh, Arnoud Broekhuizen van de AVB uh, eh, KANWB. ANWB. Gemeene Nederlandse Wielerbond. Verkeersinformatie in Goedemorgen Nederland. Jammer is dat, hè? Weer files. Weer meer files. Maar ja, je hebt tegenwoordig die, die, die, die elektrische auto's. Dat lijkt me wel beter dan dat steeds optrekken, optrekken en nu is het gewoon... Ja, maar goed, hoeveel eh, auto's eh, rijden nog op benzine? Ik geloof dat het merendeel gewoon op benzine en diesel rijdt, hoor. Wat uh, ja, in de file staat. Ja, hybrides. Ja. oké. Dus, ja. Forum voor Democratie, dat is ook een leuke. <laughs> Die heeft nog maar, van de twaalf Eerste Kamerleden die gekozen zijn... hebben ze er nog maar één over en wie is dat dan? dat is, Dessing, dat, is de, de Johan Dessing. En dat is de eh, broer van Floortje Dessing, die naar het nou ja, dus eigenlijk niet voor niets naar het eind van de, wereld, reist. <laughs> ja, dat wordt ik. Eh, was dat van, van, eh, van Arjen? Arjen Lubach. Ja, Arjen ja. Lubach. Ja. Maar goed, dus uh, Hiddink is ook opgestapt en... Ja, en alleen maar omdat, omdat, omdat hij niet wilde luisteren naar uh, Ja, ja. Vreemde, eh, nou ja. Ja, nou ja, dat zal wel meer niet goed gezegd hebben. Weet je, die partij rommelt aan alle kanten. Het lijkt wel politiek. Het lijkt wel... Het lijkt wel Zandvoortse <laughs> politiek. <laughs> Absoluut. Oké, dit was dus Nirvana met Polly. En nu komt Nirvana met Come As You Are. Mesa baby. Ja, dat was de Niyaki en daarna de Nits met Deschio uit 1983. Zo lang geleden alweer. Ja, ja ik kan me nog goed voor. Ik vond de eh, Poort of Amsterdam ook heel erg mooi. Oh ja, oh ja. Ik vond het mooier van hun als van eh, Jacques Brel. Nou, nee. Nou, dat nou, ben ik nou, niet mee eens. Ik wel. Nou, zijn we het weer lekker niet eens. Nee. <laughs> Pieter Omzicht zei eerder in een debat van gisteren dat Nederland en eh, de Russische oligarchen al 36 dagen de tijd heeft gegeven... om hun vermogen en spullen uit Nederland weg te sluizen. De vogel is gevogeld, zei, stelde hij. Ik weet niet of de regering beseft hoe zeer ze voor paal staan. Ja. Zegers is dat met hem eens. Het is te laat. De boten zijn weggevaren, de huizen van eigenaren gewisseld... en de BV's aan de Zuidas zijn ontmanteld. Volgens Zegers leert ons dat dat we veel meer de handen in één moeten slaan. Allereerst in Europa, maar ook zeker in de VS en andere westerse landen. Die doen het trouwens veel beter, want Italië heeft geloof ik al eh, heel veel in de, de, paar boten en al dat soort dingen meer. In huizen, Engeland. Londen, Engeland. Dus wij, dus, liggen gewoon te slapen. Wij liggen, slapen nou we hebben zo vreselijk veel van die kutregeltjes. Kwalitatief uiterst teleurstellende regeltjes. Oh ja. <laughs> En we hebben van die ministers die nergens verstand van hebben. Want ze ja. wisselen van, van, van functie, omdat ze er toch geen balverstand van hebben. En dus dat financiën is gewoon... gaat iemand doen die nergens verstand van heeft. En buitenlandse zaken, zaken ook. Nou ja, zijn gewoon... Dus- ik weet wel waarom ze dat doen. Dan kan Rutte het laatste woord hebben, want die zegt gewoon... ja, jullie hebben er toch geen verstand van, dus ik eh, bepaal het wel. Nou ik denk dat dat zo Ik heb geen idee. Politiek. Politiek. Maar het is gewoon heel, eh, heel triest dat... Eh, die, dat, dat, gewoon niet ontmaskerd kan worden. En zeker met die Zuidas. Ja, waarom ze zo laat zijn, dat is toch gewoon... Is ja, wat, wat, zegt de minister daarover? Dat heeft te maken met ehm, eh, de privacywet. Oh, ja hoor. Ja. Van de Russen. Ja. Ja. Dat hebben ze in het buitenland niet, privacywet. Nou, Rusland nee, die beter is in het buitenland dan wie hier is, maar goed. Ja, maar nou ja, goed, eh, dat... Eh, Amateurs zijn het gewoon ja. overbetaalde amateurs. Dus. Dus gaan we maar verder met Nora Jones, Lone Star. Lone Star, where are you out tonight? This feeling I'm trying dark and I think that I would give anything for you to shine. distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign. bear on the dreams we share. I can't believe it's true. After all that we've been through, please don't go. One thing I'm certain and I have no doubt: people need each other. That's what life's about. I know if we try, then baby, by and by we can work it. can read between the lines. I smile and say I'm doing fine. Don't you know, baby, if you go, part of me will never be the same no more. Turn around, let's try it just one more time. Oh, please don't leave this way. There's still so much to say. after all that we've been through. Please don't go. One thing is certain and I have no doubt. People need each other, that's what life's about. I know that if we try, baby, by and by we can work it out. at the Please and our Silhouette. arms around your waist, held you tight. Kisses I could almost taste in the night. I wonder why I'm not the guy whose silhouette's on the shade. I couldn't hide those tears in my eyes. Silhouette, silhouette, silhouette, silhouette, silhouette, silhouette. Whoa, silhouette, silhouette, silhouette, silhouette, silhouette, silhouette. Whoa. rang your bell. I was sold, letting me in or else I'll be down your door When two strangers who had been two silhouettes on the shade. Said to my shock, you're on the wrong block. silhouette, silhouette, silhouette, silhouette, silhouette, silhouette, silhouette, silhouette, sluiten af tot volgende week. Eh, dan is Pim er ook niet. Dus dan zijn wij weer met z'n tweeën. Oh, kan ik weer wat klein fijne muziek draaien? Ja, Oostibisa. Oostibisa?